uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het rampjaar voor FC Groningen is compleet. Voor het eerst in 23 seizoenen ligt die club uit de eredivisie. Klonk zo bij RTV Noord. scheidsrechter kijkt op zijn horloge en het is gedaan. Het is gebeurd. FC Groningen is na 23 jaar gedegradeerd uit de eredivisie. Groningen speelde gelijk tegen Deventer en dat was dus alleen genoeg voor een degradatie. Deze Groningse vrouw heeft dan ook geen lekkere zondag in haar stamkroeg. Dit was gewoon een heel klote seizoen. We hebben geen enkele wedstrijd, strijd en beleving op het veld gezien. Dat ze ervoor gevochten hebben, zowel eh, de management als de spelers. Het leek gewoon allemaal dit seizoen werd de trainer van Groningen ook al vervangen... omdat ze er super slecht voor stonden. Overmacht, dat geeft de gemeente als reden... waarom de illegale rave in Nieuwegein bij Utrecht de hele nacht door kon gaan. De politie had namelijk te weinig mensen om het feest te stoppen... en daardoor lagen mensen in de wijde omgeving... de hele nacht wakker van deze herrie. Ja, de gemeente laat weten de boel nog even te evalueren samen met de politie. De regenboogvlag van een LHBTI-vereniging in Delft is vannacht van de gevel gehaald en in brand gestoken. Volgens de politie zou het gebeurd zijn vlak na de afloop van het feest bij de vereniging. De politie weet niet wie erachter zit. Leden van de vereniging die klagen al een tijd dat ze worden lastiggevallen voor hun deur van het pand. En in de eredivisie hebben de vrouwen van Ajax de vloer aangeveegd met Pek Zwolle met een winst van 6-1. En daarmee pakken ze voor het eerst sinds 2018 de landstitel. Voetbalster Romee Leuchter die moet er bijna van huilen. Ja, het is niet, eh, niet te beschrijven. Ik ben echt zo blij en, eh, en trots op het team en dat we dit eh, vandaag hebben geflikt. En ja, eindelijk kunnen zeggen dat we kampioen zijn, ja voor de mannen van Feyenoord blijft het nog wel even spannend. Door de zegen van PSV op Sparta moeten ze nog eventjes wachten voordat ze zich kampioen kunnen noemen. De Rotterdammers wisten Excelsior vandaag met 2-0 uit te schakelen. Krijg je nog het weer verspreid over het land nemen de buien toe. En daarbij kan ook in korte tijd veel regen vallen. Het is nog een graad of 18. Vanavond wordt het droger. Morgen weer een dagje vol buien en maximaal 20 graden.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 Come on. Hey party Yeah. Oh. Girls is on the way, but up a party Yeah. Uh. Models and models talking all Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the Eastside run this mother for ya. Hell yeah. Do my Southside run this mother for ya. Hell yeah. And them haters ain't hitting on, ain't talking about, and they look like the party's where you're at. Let me say. sorrow Let it out like there's no tomorrow All our feelings and every faded what it takes 106.9 FM.